Marjan Koekoek met het NOS Journaal. In Heerlen is bij een schietpartij bij een koffieshop een dode gevallen. De aanleiding van de schietpartij is nog niet duidelijk. Ook verdere details kan de politie nog niet geven. In Italië worden nog twee opvarenden van het cruiseschip Costa Concordia vermist. Duikers hebben de lichamen van vier passagiers geborgen. Het schip liep ruim twee maanden geleden op de rotsen bij het eiland Giglio en kapseisde. Het voer te dicht bij de kust. De kapitein wordt vervolgd voor onder meer meervoudige dood door schuld. Tegen verslavingsdeskundige Keith Bakker is zeven jaar cel geëist. Het Openbaar Ministerie vindt ook dat hij tien jaar niet als hulpverlener aan de slag mag vanwege het risico op herhaling. Bakker wordt verdacht van verkrachting en van andere seksuele handelingen met cliënten van hem. Onder hen waren twee minderjarigen. De uitspraak is 20 april. De boekwinkels Selectis en De Slechte willen samenwerken. Dat bevestigt de bewindvoerder van het noodleidende Selectis. en noemt het één van de opties. Samen met een investeringsmaatschappij overwegen de twee ketens hun winkels in één pand onder te brengen. Daardoor zouden ze de hoge huurprijzen in stadcentra met elkaar kunnen delen. Selectis en De Slechte lijden onder een dalende boekenverkoop, de recessie en de concurrentie van boekenverkoop via internet. Morgen of overmorgen hoopt de bewindvoerder meer nieuws te hebben. Benzine en diesel zijn in Duitsland ochtends vaak duurder dan s'avonds. Het verschil kan wel 14 cent per liter zijn. Dat blijkt uit onderzoek door de automobilistenorganisatie ADAC. Die geeft als verklaring dat er ochtends veel getankt wordt door mensen met een pasje van de zaak. Die letten niet op de prijs. In Nederland komen zulke grote prijsverschillen op één dag niet voor. Wel zijn er onbemande tankstations die een happy hour hebben, waarin de prijzen een paar cent lager zijn. Dan nog het weer, vanavond helder. Vannacht ontstaat lokaal wat mist. Het wordt een graad of drie. Morgen eerst grijs, daarna zonnig en 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de avondspits zijn nu aan het oplossen. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat nog file tussen Leidsendam en Dorp 4 kilometer. De andere kant op tussen Knopend De Nieuwe Meer en Hoofddorp 10. Dat komt door een ongeluk. De afrit naar Hoofddorp is dicht.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 Blijf bij mij. Blijf bij mij. Blijf bij mij. Na zoveel voets kan ik je Dus ik vraag je, blijf bij me. de Leeuw en Rutja eh, Ruud zij hebben het over blijf bij mij een mooie lot als, eh, als dit bestaat niet. Ja, gewoon samen zijn met degene waar je van houdt, met je partner. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Muzieker hier. Nog één uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. En u weet het, ik zeg wel vaker tegen u van eh, ik draai ook regelmatig country. En er is ook een country programma bij uw eigen lokale omroep, hè? En daarin draai ik dan vaak dit soort muziek, net als Reba McIntyre. How do two people like us ever happen to me? I think about that. Was the timing just right? Was it just that the night was so sweet? I think about that. Was it We could your picture from my mind so many times But my heart was finally strong Now I find this heart of mine was so wrong I thought I'd finally learn to get on with my life Then it all that's all pretend You, you always seem to find your way back in my dreams just to forget you I've tried to walk away from you Oh, girl, it's just no use I hear your zwijmelmuziek met Lionel Richie. En binnenkort dan staat hij hier in Nederland, in, eh, in Arnhem, in het Gelderdoom. In, tijdens eh, dat eh, in Rosso. Paul de Leeuw ging hem al voor. hoe heet die? Marco Borsato ging hem al voor. Nu deze keer dus Lionel Richie. En ik zal er nog wel eens wat aandacht aan besteden. Aan dat in Rosso binnenkort. Wie daar ook zal optreden is Treintje Oosterhuis. En ik weet het, ze hebben samen al een cd uitgebracht. Maar die cd heb ik nog niet in mijn bezit. En dan zul je zeggen van, nou weet je wat je doet? Klim op je computer en download dat ding. Nee, daar ben ik dus echt helemaal op tegen, op downloaden. Daarom draai ik ze maar even apart. En zodra ik die, die cd heb, dat nummer heb, dan zal ik het eh, samen laten horen.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 En ik kijk dan naar, eh, naar die nummers die, eh, die ik dan allemaal zie. Dan denk ik bij mezelf van wat staan er toch prachtige nummers bij hè. Justin Hayward, Forever Autumn. En All Cry Out van Alison Boyer. hesitate. ondanks dat eh, Benny Jolink inmiddels de 60 al bereikt heeft, eh, staat hij toch nog regelmatig op het podium. Zo ook tijdens eh, de zwarte races die binnenkort gehouden zullen worden. Misschien zijn ze vorige week of afgelopen weekend al wel gehouden. Misschien maar net wanneer u naar dit programma luistert. In ieder geval, hij zal daar op het podium staan met een aantal oude motoren. Hij heeft daar wat motors kunnen verzamelen. Die gaat hij op het podium zetten, gaat hij ook starten om het geluid te laten horen van die motoren aan het publiek. Dat zijn de echte beste motoren, zegt hij dan. En zelf zal hij ook meerijden op een motor in die zwarte race, maar dan voor de senioren. De motor moet dan minstens van 1960 zijn, heb ik begrepen. En zelf, ja, mag je ook niet veel jonger zijn. Net als gisteren, zo zal hij rondscheuren. Speciale uitvoering daarvan hoor. Dit is in het Engels. En dan heet het ineens... Just Like Yesterday. I woke up this morning Benny Yoling, just like yesterday. Elaine Jewell from Letters, Sinners and Strangers. To someplace that doesn't look the same ja Oh, het is over. Music of the Eagles. Ja, dat is altijd mooi om te horen natuurlijk, hè? Soms is het mooi als het door de originele wordt uitgevoerd. Maar soms ook zeker net zo mooi door een ander. Trisha Yearwood, New Kid in Town. This talk on the street. Everybody's watching you Stewart die zich normaal gesproken echt bezighoudt met, eh, met de country music. Nou ja, de Eagles, dat is, eh, dat is ook eh, country music, hè, met een beetje popmuziek gelardeerd. Onze Brabander Guus Meerwes. Laten we proosten op het leven. Laat het leven je wij mensen niet meer weten hoe je zingt, hoe je dat, hoe je bemeert. Sluit de rijen, pak de Zingen als je weer in het eh, PSV-stadion staat daar in Eindhoven. Deze Guus Deze dame, en dan heb ik het over Stevie N. Ze kwam helemaal op uit het niets. Maar zoveel hoor je eigenlijk niet van. Vind ik eigenlijk heel erg jammer, want ze heeft een prachtige stem. Schrijft hele mooie liedjes. I've listened to Buddha. en ze schrijft eh, prachtige teksten op haar cd's. Die, eh, ze heeft pas geleden een, nieuwe cd uitgebracht, Closer to the Heart. Dat is, een, eh, dat is eigenlijk al een heel oudje. Mag ik u nog eens zo'n prachtige tekst laten horen van Bucky Covington? Nee, hij zingt het en Brent Wilson die heeft het geschreven voor vele onder u zullen onbekende zijn. Maar let u eens op de tekst van I Walk. Eigenlijk wel een beetje droevig liedje hoor, maar toch... we were 18 It was prom night We had our first big fight She said pull this car over I did and then I told her I don't know what you are crying for I grabbed her hand as she reached for the door She said I now I'm hurt And you don't understand So just be quiet And later we will talk leave, don't worry I'll walk It was a dark night, a black dress first saw her around the bend I never will forget the call While driving to the hospital Where they told me her leg still wouldn't move I cried when I walked into her room She said I stay as I walk Please hold my hand I know that this will dan vraag ik me wel eens af, waar halen ze die teksten toch vandaan? Ik hoop niet dat dit liedje echt autobiografisch was, want dan eh, is er een dame die toch eh, wel ernstig gewond is geraakt tijdens een auto-ongeluk. Hier ben ik met een doos vol muziek, dat kan ik ook wel eens tegen u zeggen, voordat ik begin aan het opnemen van een radioprogramma. Maar dit wordt verteld door Dimitri van Toren. met een doos vol muziek, loop niet weg, geen paniek, ik ruil, koop en verpad mijn liedjes voor een habbekrat. Kijk, hier is mijn handelswaar, in deze doos krabbelt u maar. Hier sta ik met een doos vol muziek, een chagalaar tussen Jan publiek. Tussen dichters, vedelaars en halve zachte rijmelaars een liedjes van er zoals je wilt Met een muziekje voor al het wat wilt Hier ben ik met een doos vol muziek Voor Rijk en republiek. rot zo maar aan, je staat versteld. U krijgt beslist waarvoor u geldt een doos vol muziek. Vrij en vrolijk, bijna failliet. Wel bedankt, tot volgend jaar. Ik knoop de eindjes wel aan elkaar. Denk aan mij, vergeet me niet, wanneer je luistert naar mijn lied. heb ik ook wel dat ik eh, een, doos vol muziek meebreng en dan hier eh, op mijn, uh, mijn draaitafels neerleggen, op mijn cd-spelers neerleg. Gewoon zoals het uitkomt. Dit stamt uit 1974 en dit uit 2008. Nee, sorry. 2007. Simply Red, So Not Over You. Don't know why I still slept my side of the bed The emptiness when you were gone Kept ringing in my head Told myself I really had to move along now Stop regretting all the things I left unsaid Yeah, yeah So I tore up your letters Took your picture off my wall I deleted your number It was too hard not to call Felt a little bit. I told myself I'd be fine Got to live for the good times up ahead Yeah, yeah Cause everywhere I go There's a love song That reminds me of you And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believe and I could see How there's nothing left of you and me That time is over Cause I'm so not over you All my friends try to tell me That I'd find somebody new out of my mind I'm a fool if I thought I could forget And I could not forget Cause everywhere I go There's a love song That reminds me of you And even though I knew I had to be strong I was still not over you Cause I still believe And I could see There was nothing left beside me to where my love won't be denied. I can only hope to keep you there and guide me.